Vijf uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Zuid-Korea heeft aardsvijand Noord-Korea voorzichtig de hand gereikt. In zijn nieuwjaarstoespraak zei de Zuid-Koreaanse president Lee... dat vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland het belangrijkste doel is. De deur naar een nieuw tijdperk kan volgens hem worden geopend... als Noord-Korea zijn omstreden nucleaire programma stopzet... Ondanks de handreiking waarschuwt Lee de nieuwe leider van Noord-Korea, Kim Jong-un Zuid-Korea zal hard terugslaan als het door het noorden wordt geprovoceerd, zei de president. In het Overijsselse Losser staat een grote opslagruimte met pallets in brand. Daarbij is asbest vrijgekomen, zegt de brandweer. In de hal van 30 bij 70 meter staan ook auto's en boten. De brandweer denkt dat het blussen nog de hele nacht duurt. Over de oorzaak van de brand in Losser is nog niks bekend. De kans is groot dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland niet terugkrijgen. Oud-president Welling van de Nederlandse Bank zegt dat in een interview met het Financiële Dagblad. Wat de banken voor Griekenland hebben gedaan is volgens Wellink niet genoeg. Een groot deel van de Griekse staatsschuld is gefinancierd door overheden... en die kunnen niet buiten schot blijven, stelt Wellink. De Nederlandse overheid heeft bijna 5 miljard euro aan Griekenland geleend. Minister De Jager van Financiën heeft altijd gezegd dat Nederland dat geld terugkrijgt... maar volgens Welling is dat niet realistisch. In Colombia is de baas van een machtig drugskartel door de politie doodgeschoten. Juan Osuga was verantwoordelijk voor de smokkel van vele tonnen cocaïne naar Mexico. President Santos noemt zijn dood een goed begin van het nieuwe jaar. De Verenigde Staten hadden een prijs van 2,5 miljoen dollar... op het hoofd van de Colombiaanse drugsbaas gezet. Het weer bewolkt en regenachtig. Overdag geleidelijk droog en wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen en de dagen daarna veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. star who copies what we are. We're adventure in a quiet day. You will find a sudden turn. To follow it, you'll learn his adventure in a stranger's fence in the corner of a shop never seen. In a street you thought you'd known. In a voice upon the phone, who you accidentally dial. There's a things that people say I think true adventure lies in the of those like me and you. Robert Holmes en Adventure. Cairo's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. In dit nieuwe jaar gaan we de confrontatie weer aan met gemak en tegenstand... met medewerkers en dwarszitters, met leien dakjes en moeizame strijdtonelen. En over een jaar zeggen we dit weer. En dat betekent dan dat we er allemaal nog zijn. Illusies armer, ervaringen rijker en wie weet met een aantal prettige strepen aan de balk... waar we met genoegen op terugkijken. Maar ontspannen mag ook, niksen, rommelen en verstrooien... want Calvijn is al 448 jaar dood, die ziet het niet, echt niet. Dus leef je droom, vervul je idee, voer je plan uit... Maar maak je niet te druk als het niet lukt of niet meteen lukt. Er is altijd nog tijd, er komt altijd weer een volgende keer. Voor de instant invulling van prettige dingen om te beleven. Fijn om naar te luisteren, lekker om bij wakker te zijn. King Jack is hier aanstonds, live in de Nacht van het Goede Leven. En dit zijn JP Dentex, Kees Prins en Paul de Munnik met Lied zonder paard. Op een dag ben ik weg en ik ga niet meer ik ben weg en ik kijk niet om. Er zijn lichten en borden en pijlen die ik volg, ook al weet ik niet waarom. Er zijn kraaien die schreeuwen en meeuwen die krijsen, ze wijzen me naar waar ik zoek. Er is belofte in de lucht en belofte op de weg, er liggen kansen op elke hoek. En ik ben al zo lang met mezelf op als een duif in de lucht zonder til. Ik vind tegenslag, regen, en ellende wat ik nodig heb. Ze is kouder dan ijs, maar wel ouder en wijs. En ze weeft me in haar web. Ze zegt me, ik ben je vrouw en ik blijf je trouw. En ik weet precies wat je wil. Maar hoe mooi het ook klinkt en hoe mooi ze ook zingt. In mijn hart blijft het ijzig kil. En ik ben al zo lang met mezelf onder als een hond in een park zonder baas. Ik vind tegenslag, regen, ellende en weg, want ik ben al degene die me optilt en drukt aan zijn borst en al mijn gebeden verhoort. Waarom ben ik ooit geworden die ik ben? Waar verloor ik de ziel van een kind? Waarom moet ik zoeken, moet ik zoeken naar iets waarvan ik weet dat ik het nooit vind? En ik ben al zo lang met mezelf onderweg als een held in een lied zonder paard tegenslag, regen, ellende en pech. Want ik ben al Sander Paard, JP Dentex, Kees Prins en Paul de Bunnik. Nina Fijn was aan het begin van de nacht eh, om twee uur al live eh, bij ons eh, muziek aan het maken in dit knispernieuwe jaarbegin. En zij is niet de laatste, want in dit uur, je hebt het al even gehoord, is King Jack te gast. Ik zie een bas, ik zie een gitaar, ik zie een goud metallic basdrum en drie keyboards, waaronder een Hammond X5. Hier is, live in de nacht van het goede leven, King Jack. but there ain't no way to leave your history behind. I'm getting closer towards the sun. I'm getting near, but I won't run. Take me home into the golden horizon into the light. Take me home into the golden home. Take Me Home door eh, King Jack. Ik denk de wakkerste mannen van eh, deze maandagochtend.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 Guus Meeuwis en Gers Pardoel, rapper uit Nijmegen. Een van de verrassingen van eh, de laatste jaren. Hij bracht zijn album Deze Wereld is van jou uit... met daarop samenwerking met onder andere Postman en Guus Meeuwis. Dus eh, het is tijd om de windtunnel weer aan te zetten... want King Jack is hier en zij spelen live in de Nacht van het Goede Leven... Some Girls... I've got clouds. she doesn't matter. Let's put the two together. You're under my thumb. I read all your bones. As she moves, clearing my vision. Call me a fool on a mission, heading for love. In total control. but I couldn't stay. I said. time. Yes, you know. Some girls gotta wait your time. Some Girls, King Jack, live in de Nacht van het Goede Leven. Man zeg, oh, dat staat in de maag en ze komen nog uitgebreid terug. We nemen het een tandje terug, klein tandje maar, heel klein tandje. Eh, met eh, een man die eh, dit jaar weer naar Nederland komt. Hij is in maart in Nederland in Vredenburg in Carré en in Tilburg Randy Newman. En we draaien een nummer van zijn songboek Volume 2 wat vorig jaar verscheen. Hier is Sandman's Coming. Sandman's Coming van eh, Randy Newman. We hebben nog één eh, kamerettenfragment te gaan. De hele nacht door draaien we al eh, fragmenten van het festival... zoals het eind november in 2011 plaatsvond. De winnaar is nu van kameretten het Vlaams trio Ongericht Enthousiasme uit Vlaanderen. Kevin Bellemans die ontving zelfs de persoonlijkheidsprijs. Een ongebruikelijk besluit, want de winnaar is immers al een persoonlijkheid... of zou dat moeten zijn. Maar omdat het hier om een trio ging dat won... is een uitzondering op de regel gemaakt. Het programma van Ongericht Enthousiasme enthousiasme bestaat uit sketches van een eh, behoorlijke lengte. Een mooi moment is een eh, ingelaste pauze in het programma... vanwege de drukke scène die eraan vooraf gaat... begeleid door een eil-dunne panfluitversie van Take My Breath Away. Je gaat luisteren naar een andere scène... waarin de heren zich in het Engels bekommeren om een vriend van hen... met wie iets heel ernstigs aan de hand is. Oh, excuse me, Phyllis. Yes? Yes? speaking. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Yeah. <laughs> that is funny. <laughs> what? Oh my God. Jesus Christ. What is it, John? Jesus Christ! What's the matter, John? <laughs> I know a guy who knows a guy who knows another guy whose name is Steve. And Steve is offline. Jesus Christ. Jesus Christ. You mean offline? Like not on the internet offline? Not on the internet offline. Holy smokes and cigarettes. Wait, wait, wait. Do you mean offline like not being on the World Wide Web? Offline? <gasps> not being on the World Wide Web offline. Your mother of God. He is not connected. He is disconnected. He is disconnected, not connected, not being on the World Wide Web offline. <gasps> For already two consecutive minutes. For two minutes? For Christ's sakes, how is he going to survive? <gasps> Is he trying to kill himself? <gasps> I don't know. Maybe we should let him know he's offline, huh? Yes. Let's send him an email. Yes, let's. No, wait. That's impossible. What? Why? He's offline, remember? Oh, oh, oh, oh no. We'll have to do it the fast way. We'll have to use Skype. Yes, let's. No, wait. That's impossible. What? Why? He's offline! Remote! Oh. Well, can't we look for him on Twitter? Yes, let's! No, wait! That's impossible! What? Why? He's offline! Remember! Oh. If he really is offline, does that mean he's also not on Facebook? Impossible. How does he communicate? <gasps> <laughs> Maybe we have to give him a call and let him know that he's offline. Oh my god! What? This number is not available at this moment. Why? Leave a message after the beep? What should I say? What should I do? The beep is coming! The beep is coming! hang up! what are we going to do about Steve? Look! There! What's that? God. It looks like an email icon, but in real life. What is this? Oh, oh, oh quick, search it on Wikipedia. Oh my god, it appears to be an envelope. How does it work? Try to click it. Looks like there's something in it. Well, well open it. How? Quick, search on YouTube tutorial how to open an envelope. You have to rip it open. You're gonna break it. I think I'm supposed to. Dear guys, by the time you read this, I'll be offline. Looks like the World Wide Web has got the best of me. Don't cry for me, it was my own choice. And don't be scared. What you are holding now is a letter. I wrote it with a pen. Steve is in another dimension. <gasps> to John, I give you all of my 6,666.5 friends on Facebook. To John, John, and John, John, John. You can divide all of my space on my space. Use it wisely. Warmly offline regards, Steve. P.S. I'll see you guys tomorrow during coffee break at work. Fuck. Ongericht enthousiasme, de winnaars van Kameretten 2011. Je kunt ze zien tijdens de finalistentournee van het festival. Die eh, loopt nog het hele theaterseizoen door het hele land. King Jack is de gast dit uur. Eh, dat eh, hebben we al twee keer uitgebreid gehoord. En twee van de leden zijn even aangeschoven. Guido, ja, gitarist. Hallo. En Thijs, Zeker. de toetsenist met het, het, het, handzame Hammond X5 model. Ja, dit is nog wel een portable modelletje. Deze is goed te doen. Zo op de rug. Want je hebt nog een grotere thuis? Ja, dus, dus, er staat nog wat van het, van het houtwerk eh, in de weg. Ja, dat, is, dat, dat gun je niemand. <laughs> Jullie bestaan eh, als band sinds 2008 ongeveer? Oh, nou. ik ben heel slecht met tijden. Misschien nog wel iets eerder. Lang, langer geleden dan? Ja, wel langer volgens mij. Ja, iets eerder. Ik denk 2006 eh, Maar ik denk dat we in 2000... Nee, nee, helemaal niet trouwens. Wel nee, Ja, 2008 hebben we ons eerste dingetje uitgebracht. Ja, dat klopt wel. En was dat in deze samenstelling ook? Ja. Jullie hebben altijd... We hebben altijd deze samenstelling Met deze vier... En hoe zijn jullie bijeengekomen? Ja, dat gaat al heel lang terug. Eh, we zaten met, eh, met de, helft van de band zaten we al heel lang in jeugdbandjes en zo. En toen... Mhm. Eh, ging ik in Amsterdam wonen en toen kwam ik Guido tegen en we zochten nog gitarist. En, eh, ja, dat, zodoende. Eh, dat ging goed. Dat ging, gaat nog steeds wel lekker trouwens. Hè? Nou, ik vind Niet onverdienstelijk. En dan moet je komen tot de muziek die je wilt spelen. Hoe gaat dat? Gaat dat sessiegewijs? Of heb je daar, heeft iemand daar een idee over? Hoe nou, dat klinken? nou, dat is het belangrijkste voordat je ook eigenlijk met elkaar gaat spelen. Dat je wel op één lijn zit. Als je een bandje begint is het wel lekker om gewoon eh, met de neus dezelfde richting in te staan. En daarom konden we Giro er ook makkelijk bij nemen. Die luisteren ook naar die oude, oude rommel. En daar houden we allemaal nog steeds wel, eh, wel een beetje van. En dat, eh, dat was al, want de andere, die hielden daar al van. Dat ja. was zoiets wat jullie bond. Ja, ja dat was het een beetje. En oude rommel, waar heb je het over dan? Nou, dan heb ik het eh, over eh, oude platen van Led Zeppelin, uh, Herman Brood, Deep Purple. T-Rex. T-Rex ook, ja, ja, absoluut. Dat soort werk. Beetje Rod Stewart en de Faces. Heerlijk. Ja, ja, ja. ja hoor. En hoe vertaalt zich dat in het songschrijven voor jullie zelf? Ja, hoe vertaalt het? Ja, nou, hoe doe je dat? Het, ja, het beïnvloedt je eigenlijk zonder dat je het zelf door hebt. Ah, was het heel erg hard te lachen? Ja, is er iets misgegaan in je onderbroek weer? Of? Nee. Oh. Maar nee, het vertaalt eigenlijk automatisch. Want je houdt je er zelf helemaal niet mee bezig. En op dat moment dat je het hebt geschreven... en denk ik vijf jaar later hoor je dat nog steeds niet echt... dat het heel erg op de Rolling Stones of T-Rex of wat ik wat lijkt. En als je dan daarna gaat terugluisteren... dan heb je wel zoiets oh ja... Oh ja, toen luisterden we heel vaak naar, eh, naar T-Rex of weet ik veel. Ja, en dan kom je er toch achter dat de helft van de platen bij gejat is. ja. ja. <laughs> maar dat is, ja goed, dat doet iedereen hè. Dat is natuurlijk, uh, dat, eh, dat moet kunnen. die dingen. Steken we niet onder stoel of bank hoor. Nee, is, nee, nee, schande. En wat, wat, voor dingen hebben zich geopenbaard? Je noemt nou T-Rex of andere dingen dat je denkt van oeh, dat, is, dat riffje heb ik toch daar vandaan. Of, <laughs> Het is meer in sounds en zo, een gevoel. Want in de studio zijn we heel erg op zoek geweest naar naar eh, soundjes. En dat, daar kom je uiteindelijk kom je gewoon wel bij klassieke geluiden uit, zeg maar gitaarriffs en zo mm -hmm. en mhm. gitaarsounds. En die dan weer heel erg op de Stones lijken of weet ik veel. Dus de Stones hebben we wel, T-Rex hebben we wel erin zitten. Wat hebben we nog meer? Strijkers, echt van die, van die James Bond strijkers, jaren 70 James Bond strijkers. Ja, ja, heel gaaf. Ja, die vonden we te gek. Ja. Die hebben we helemaal... heb je eh, ingehuurd? Of, Ja, eh? in Engeland. Die heb je in Engeland, heb je nog kosten. Ja, het is, kostte nog moeite zijn gespaard. Uh Heerlijk. En eh, wat zijn andere dingen om echt tot het geluid te komen van, van oude dingen? Heb je daar eh, speciale technische dingen voor of andere... Nou ja, kijk, als ik met het Hammond orgel aankom zetten... dan heb je al heel snel eh, een oud geluid. Dat, dat, dat doe je niks aan. <laughs> Nee, ik heb echt geprobeerd. Ik dacht, misschien kan ik er nog wat chips van maken. Maar dat stof krijg je er niet meer vanaf. <laughs> Mislukt. dat is echt <laughs> mislukt. Ja. Ja, nou, en gewoon... Ja, oude, oude, we hebben gewoon allemaal oude, oude, troepen op spelen. Dus daar, daardoor gaat het ook automatisch wel een beetje zo klinken zoals onze helden klinken of zo. Mhm. dus ja, alleen, dan net, alleen dan net niet. Alleen dan net, net even slechter, maar ja. Maar we doen echt ons best hoor. ik vind het wel leuk om zelf te doen in ieder geval. <laughs> Vorig jaar eh, is het eerste album verschenen. Eh, ook een, een self-titled uh, toch? Ja? <laughs> ja! Dat is toch, ja, vorig, jaar? dat was echt een knaljaar. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus nu ben je gewoon weer. Dan kan je gewoon zeggen dat je vorig jaar gewoon eh, je eerste plaat hebt uitgebracht. Ja, dat klinkt wel lekker nu wel. Ja. Hij is nog lang geen jaren uit, maar... <laughs> nee. En met een verzameling van nummers die je al in die jaren bij elkaar hebt geharkt, of is ja, dat eh, sneller? Veel, we wel heel veel meer nummers, maar voor een album eh, het lekkerste is, vinden wij in ieder geval, als je gewoon met een heel, heel pak aan nummers de studio in gaat. Je gaat gewoon kijken wat goed klinkt. En je gaat gewoon het kaf van het koren scheiden. Je moet gewoon kijken van, nou ja, is dit het of is dit het niet? Je moet gewoon, eh, gewoon heel hard zijn. Nou, en toen 90% is, uh, was het niet in nee. dat geval. Dus uh, een hoop niet gehaald, maar die 10% is wel echt top. <laughs> ja, daar, zijn Vind vinden we wel, vinden we wel echt wat ook. Ja. En tussen die dingen die je, niet, eh, die je niet op de plaat hebt gezet... dat zijn wel dingen die je live speelt? Of, eh, Ja, nou. soms wel eens. Als we zin hebben, dan denken we nog eens... ah ja jongens, eh, dat is ook wel weer eens lekker om te spelen. Dat je ze toch een beetje bent gaan missen stiekem. En dan moet ik denken aan 40, 50, 60 nummers of nog veel meer? Oh jezus. Ja, iets rond de 60 denk ik. Ja? ja? Nou, meer richting de 80 denk ik hoor. Maar het zal er een beetje tussenin hangen. Ja, zoiets. Ja. Nou, dat is, is een flinke, flinke productie. Dat gebeurt in dit soort uren ook? Of eh, doen jullie dat gewoon overdag tussen 9 en 5? Nou, de beste dingen ontstaan, dat is, wel, eh, dat is wel waar. De beste dingen ontstaan wel op een beetje momenten dat je, dat je net een beetje glazen begint te worden. Ja. Dat is nu. Dat is nu. Nou, dat, lijkt me het perfect moment om, eh, ja, weer wat te gaan spelen. Snel, nu moeten we snel gaan, ja. ja. <laughs> dus neem je plek weer in. King Jack. Ze staan met vier nummers in de koebellijst. En daar gaan ze er nu weer eentje van spelen ook. Want er is een enorme koebel aanwezig hier. Geweldig, nou, die, ga je weer horen. Eh, King Jack, Boas, Guido, Thijs en Ferry. En we gaan eens even kijken of ze gereed zijn. ze dus gaan beginnen met Lose It. Hier is nogmaals in de Nacht van het Goede Leven King Jack. Jack en Lose It. Straks zijn ze nog terug voor één eh, nummer eh, vlak voor zes in de nacht eh, van het goede leven. Tijd voor Meatloaf van het album Hell in a Handbasket, Our Love and Our Souls. Meatloaf samen met Patty Russo. Uh, die na vier jaar terug is in de band eh, van eh, Meatloaf. Zij is al jaren en tientallen jaren zijn sparring partner op toneel in allerhande duetten. En nu dus ook weer in Our Love and Our Souls. We maken een uitstapje naar een tijdperk waar King Jack onder andere de inspiratie aan ontleent. Adele Bloemendaal maakte het nummer de jaren 60 met een tekst van Jan Boerstoel. En beiden zijn te horen in deze versie van de jaren 60 een liedje wat ik een beetje naar aanleiding van een idee van Adele Bloemendaal geschreven heb. De jaren 60. De jaren 60 en de dingen, die je deed. En die en je later ging omdat ze niet meer hoorden. De zwarte, kousen, evenals de witte boorden. Want de liefde en de vrijheid gingen in spijkerpak gekreed. In de tijd dat Gerard Reven nog zijn ezeltje bereed. En dat Johnson Vietnamezen liet vermoorden. En dat Johnson Vietnamezen liet vermoorden. En er waren zoveel mooie nieuwe woorden. Mooie nieuwe woorden. Mescaline, meditatie, happening en demonstratie. Rode bloemen van de natie waren Rode bloemen van de natie waren wij. De jaren zestig. De jaren zestig. Idealen kwamen De kwamen mescaline, vrij. meditatie, happening en demonstratie. Mescaline, meditatie, happening en demonstratie. De jaren zestig en de dromen die je had. En door die dromen werden steeds meer mensen wakker. Een goede, goede vriend werd nu een kameraad, een makker. Die precies als jij uit overtuiging op de tramrail zat en met wie achteraf jezelf gebakken hashcake at. Koosje Koster deelde krenten. Want een nieuwe mens was ook een warme bakker. Koosje Koster deelde krenten. En een uil was hoogstens nog een volksverlakker. Koosje Koster deelde krenten. Want het ging niet om de centen, Koosje Koster deelde krenten. En je haatte de regent als de pest. De jaren zestig. Jaren zestig. Van poëzie. Van poëzie Mescaline, meditatie, happening en demonstratie. Mescaline, meditatie, happening en demonstratie. Jaren zestig en de toekomst die je zag. En die hoorde in de stem van nieuwe leiders. Met Roel van Duin en Rudy Dutschka als bevrijders. Van consumptie en conventie en confessioneel gezag. Toen je leerde te begrijpen waar het allemaal aan lag. Waar het allemaal aan in roes van allerlei pupilverwijders. Bob Dylan. Met de makkelijke kijk van motorrijders. Bob Dylan. En Bob Dylan die verwoorde wat met je gevoelens spoorde. Bij een lange haren hoorde en je huid. Bij je lange haren hoorde en je huid. Jaren zestig. Jaren zestig. Een nieuwe lente van geluid. Mescaline, meditatie deportatie, mescaline, hebben happening en demonstratie, mescaline, meditatie, hebben en demonstratie. De jaren zestig en wat kwam er van terecht? Misschien niet veel als je het kritisch gaat beschouwen. Want mensen kunnen niet zo lang van elkaar houden. En een aantal wil niet beter of gewoon alleen maar slecht. Gewoon alleen maar slecht. Vele medestrijders staakten met de jaren het gevecht. Gingen aan de doop of carrières bouwen. En zo eindigde het wonder. En de meesten gingen toch tenslotte trouwen. En soms leid je daar nog onder. En zo eindigt het wonder en soms leid je daar nog onder. Maar het was en blijft bijzonder wonderschoon. De jaren zestig. De jaren zestig. vertel ik het Maar hoe vertel ik het mijn zoon? Mescaline, meditatie, meditatie, mescaline, meditatie, happening demonstratie. Helene Gelens, goede voornemens volgens de energieleverancier. Haal stoelen en banken weg, overweeg, bereken of u goedkoper uit bent, onderhoud, vervang elektrische kachels, voorzie, koop een paar sloffen, informeer, slaap zo zuinig mogelijk. Breakfast van de Associates. Bijna aan het eind van de Nacht van het Goede Leven. Maar we hebben nog één tractatie eh, die we gaan eh, uitdelen. Want eh, ze gaan nog één keer spelen. De heren van King Jack. Hier is Universe of Time. Live in de Nacht van het Goede Leven. King Jack. mind control. of Time wordt uh, begrensd door eh, het nieuws van 6 uur. Want dat komt zo meteen met daarna het Radio 1-journaal. Dit was King Jack live in de nacht van het goede leven. Vannacht een programma van Ans, Stefan, Wouter en Axel. Volgende week is Adeline weer terug. En wij gaan even bijkomen hier van eh, King Jack Heren. Hartelijk dank. een prettige 2 januari. Straks het Radio 1 Journaal. Dag.